De vier willen vooral onderzoeken of kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of daarvan getuigen zijn, later zelf ook in de fout gaan. Met resultaten hopen de steden dat ze probleemgezinnen beter kunnen helpen. De aanbevelingen van de onderzoekers gaan naar de minister van Justitie. In Den Bosch zijn gisteravond twee mannen neergeschoten en zwaar gewond geraakt. Getuigen belden de politie toen ze schoten hoorden. Agenten vonden de twee slachtoffers in de buurt van het station van Den Bosch. De een lag bewusteloos naast het open portier van een bestelbusje. De ander zat aan de overkant van de straat. De schutter is spoorloos. Steeds meer banken helpen mensen die hun baan verliezen en daardoor hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Huiseigenaren mogen steeds vaker de rentebetaling uitstellen en krijgen van de bank de tijd om een baan te zoeken of hun huis te verkopen. ING heeft voor deze zogeheten rentepauze een algemene regeling in het leven geroepen. Op een Brits cruiseschip is een man van 74 bezweken aan de gevolgen van een besmetting met het norovirus. Van de 400 passagiers zijn er 150 ziek geworden. Het virus is gevaarlijk voor ouderen, baby's en mensen met een zwakke gezondheid. Het cruiseschip de Marco Polo ligt in een Schotse haven. Inwoners zijn kwaad dat het schip niet in quarantaine wordt gehouden. Op het muziekfestival Rock Werchter in België heeft een bezoeker met Mexicaanse griep rondgelopen. Hij voelde zich vrijdag al niet lekker, maar ging pas zondag naar de arts op het festivalterrein. Die stuurde hem door naar het ziekenhuis waar de besmetting werd vastgesteld. Twee tentgenoten van de man hebben medicijnen gekregen. De kans wordt niet groot genoemd dat andere festivalgangers zijn besmet.